Maar in de rest van het land veroorzaken de ganzen schade. Zo vernielen ze landbouwgrond van boeren. De dieren mogen wel op andere manieren worden gedood, maar die worden als minder diervriendelijk beschouwd dan vergassing. China heeft Russische troepen uitgenodigd om in september mee te doen aan een grote militaire parade in Peking. Met die parade wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Afgelopen weekend deden ook Chinese militairen mee aan de parade in Moskou. Als de Russen inderdaad komen zou het voor het eerst zijn dat militairen van andere landen deelnemen aan een grote Chinese militaire parade. Analisten denken dat er geen westerse leiders naar Peking zullen komen als president Poetin erbij is. De koersen van supermarktketens Ahold en het Belgische Deleuze schieten op de beurs fors omhoog. De bedrijven voeren volgens de Belgische zakenkrant De Tijd verkennende gesprekken over een fusie. Het aandeel Ahold steeg bij opening 8%, Deleuze won in Brussel zo'n 12%. Bijna tien jaar geleden mislukte een fusie. Nu lijkt de kans van slagen groter, zegt de Vlaamse hoogleraar retail van Ossel. Vooral omdat de topman van Deleuze niet langer afkomstig is uit de familie achter het bedrijf. Volgens Van Ossel vullen de bedrijven elkaar goed aan. Daarnaast zijn ze allebei sterk aan de oostkust van de Verenigde Staten. Het weer droog en zonnig. Wel komt er hoge sluierbevolking voor. Vanmiddag is het 20 graden op de Wadden en 24 tot 27 graden in de rest van het land.